Volgens Merkel hoeven de onderhandelingen geen twee jaar te duren, maar kan het ook in 30 dagen. Voor het eerst in 15 jaar zijn er weer beelden gemaakt van de Titanic. Het legendarische schip dat in 1912 op zijn eerste reis op een ijsberg voer en zonk. Meer dan 1500 mensen kwamen om. Het wrak ligt op 600 kilometer van de kust van Newfoundland. Uit de beelden komt naar voren dat de Titanic langzaam uit elkaar valt. Dat komt doordat het wrak veel te lijden heeft onder het zoute zeewater en metaaletende bacteriën. De vertrekken van de scheepsofficieren aan de stuurboordkant zijn er het slechtst aan toe. In Spanje is een man opgepakt die in het geheim honderden vrouwen onder hun rok had gefilmd. De 53-jarige man uit Colombia verborg een mobiele telefoon in het voorwak van zijn rugzak en hield die laag zodat hij de opnames kon maken. Hij werd op heterdaad betrapt in de metro van Madrid. De politie kwam erachter dat hij in een jaar tijd meer dan 550 vrouwen onder hun rok had gefilmd. De Griekse voetballer Kostas Mitroglou gaat naar PSV. De aanvaller is in dienst van Galatasaray.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 It's just my fate and me. Oh, I'm still young and I believe I still have that to learn all these open all these open i and I believe I still have lessons to learn, lessons to learn. was a fool to believe that there's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, I knew I would get up on these old.